Van 6 uur. Waterbalgemoed met het NWS-journaal. kudde met de goede berichten over de economie vandaag op Prinsjesdag. Het kabinet moet ervoor zorgen dat mensen het ook in hun persoonlijke leven gaan voelen. En zover is het in veel gevallen nog niet, zegt de premier. Volgens hem zijn er nog veel mensen bang om hun baan te verliezen. Minister Dijsselbloem zei bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer... dat Nederland van ver kwam, maar dat het land zich weer heeft opgericht... Koning Willem-Alexander noemde Nederland in de troonrede een sterk land in een instabiele wereld. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet onterecht het beeld schetst dat het weer goed gaat. Zo miste D66-leider Pechtold in de troonrede aandacht voor de tegenstellingen in de samenleving. En noemde PVV-leider Wilders het een troonrede uit de Efteling, vol sprookjes. Uit de miljoenennota was eerder al gelekt dat de meeste Nederlanders er volgend jaar iets op vooruit gaan. Dat geldt voor 95% van de werkenden en uitkeringsontvangers. Van de gepensioneerden gaat 87% erop vooruit. De gemiddelde Nederlander heeft volgend jaar 1% meer te besteden. Syrië en Rusland ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor het bombarderen van een hulpconvooi in de provincie Aleppo. Bij de luchtactie kwamen gisteren zo'n 20 mensen om het leven en werden 18 trucks met hulpgoederen verwoest. Volgens ooggetuigen zitten de Syriërs en Russen erachter. Air France KLM onderzoekt of het op termijn een eigen prijsvechter voor lange afstandsvluchten kan beginnen. Het bedrijf wil inspelen op de steeds groter wordende vraag naar goedkope vluchten voor verre reizen. Sommige huidige prijsvechters bieden directe vluchten aan tussen Europa en Noord-Amerika vanaf 150 euro voor een enkele reis. In Hollywood is door verschillende bronnen bevestigd dat het huwelijk tussen Angelina Jolie en Brad Pitt voorbij is. Jolie zou echtscheiding hebben aangevraagd omdat ze zich niet kan vinden in de manier waarop Pitt hun zes kinderen opvoedt. Het weer de rest van de dag is er vrijwel overal droog. Vannacht koelt het tijdens opklaringen af tot een graad of 7. Morgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken en dan een graad of 20. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Nieuw-Vennep. 9 kilometer, ruim een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Hoograven 6 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. Geldt ook voor de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht een file van zo'n 10 kilometer.